Volgens demissionair minister De Jonge moet het doel altijd zijn dat mensen eenmaal binnen op het terrein veilig zijn. Dat betekent dat we bij meerdaagse evenementen moet je opnieuw kijken... Ja, hoe lang is zo'n negatieve testuitslag eigenlijk veilig genoeg... En heeft dat voldoende zeggingskracht om, om zeker te weten eh, dat mensen daar eh, ja, niet besmettelijk zijn. je wilt niet als je dicht tegen elkaar aanstaat te, te hossen of te schuren, wil je niet eh, dat je daar ziek van kan worden. Hoe vaak bezoekers van Lowlands dan bijvoorbeeld opnieuw moeten testen is nog steeds onduidelijk. De minister hoopt daar snel meer over te weten. Het was even zoeken, maar een dierentuin in het Duitse Duisburg heeft hun rode panda teruggevonden. Meer dan 24 uur hadden ze daar geen idee waar het dier was. De panda bleek uiteindelijk verstopt te zitten in een boom, vlakbij het verblijf. Spanje is de eerste halve finalist van het EK. Dat ging niet makkelijk. Na 90 minuten stond het 1-1 tegen Zwitserland en dus werd het verlengen. Daarin werd niet gescoord. Spanje won uiteindelijk na panels. Op dit moment speelt België de kwartfinale tegen Italië. 36.000 17 jarigen hebben al een afspraak staan voor hun eerste coronavaccinatie. Vanaf vandaag kunnen ook mensen uit 2004 een afspraak maken. Nog niet iedereen heeft al gebeld. Deze jongeren twijfelen nog. Eh, ja, ik twijfel nog. Ik denk het op zich wel. Nee, want... Uh de Jansen, uh, Jansen is op. Ja, gewoon lekker laten inenten. Nee. Waarom niet? Ik heb er gewoon geen behoefte aan op het moment. Ja, ik twijfel wel een beetje, want ik, heb het niet ik denk dat ik niet per se nodig heb, omdat ik niet heel erg ziek zal worden. Volgens het kabinet kan het vaccineren van jongeren helpen een nieuwe coronagolf in het najaar te voorkomen.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 From his face, from his clothes, we alert, we are wet. Don't play with the way where your worst nightmare, so hold the light and spark the fear. And if the people of the party's over here, half price ain't trillion, you're on welfare too. found a cup of water, pound a beer. your hands in the air. Tomorrow is never guaranteed. Just do it now. Give it your best once again. Trust the rhythm of your life. Dance to your own shoe. Go forward without fear. Pula the pielela. Be good and kind to yourself. Be consistent in your effort. So pop and sound. Eh? You are the solution. Banging. Eh? let me, let me know. Let me know. Sydney. Speel even een deuntje. Heeft nu een week op geoefend, hoor. Dale. Lekker, lekker, lekker. Dat Spaanse trompetje. Dit was hier het weer Voor de 2 juli. Oh, wat was het lekker. Wat was het verrassend. DJ JK, DJ Dion Sydney. Volgende week vrijdag 9 uur sharp zijn we weer bij je.